Kees Groot met het NOS-journaal. Gevoelige informatie. De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom concludeert na onderzoek dat geen enkel korps zich helemaal aan de regels houdt. Zo wordt gevoelige gegevens opgeslagen in persoonlijke mappen en buiten de systemen die voor politiegegevens bestemd zijn. Ook is niet altijd duidelijk wie bij de gegevens mag. Bits of Freedom vindt dat er geen uitbreiding van de bevoegdheden van de politie mag komen, zolang de korpsen de regels voor gegevensbescherming niet naleven. In de welzijnssector zijn de afgelopen tijd duizenden banen verdwenen en het banenverlies gaat nog steeds door. Dat zegt brancheorganisatie MO Groep. In totaal raken 8 tot 9000 mensen hun baan kwijt, is de schatting. Vooral collectieve voorzieningen als peuterspeelzalen, ouderenwerk en sociaal-cultureel werk raken veel mensen kwijt. En dat is volgens de sector het gevolg van bezuinigingen bij de gemeentes. Uitzendkrachten, seizoenarbeiders en freelancers krijgen voortaan sneller een vaste baan. Dat staat in een CAO voor flexwerkers waar de uitzendbranche aan werkt. Als flexwerkers langer dan zes maanden ergens werken, dan kunnen ze volgens de plannen in dienst treden bij hun uitzendbureau. Voor de flexwerkers betekent zo'n dienstverband meer zekerheid, terwijl ze niet in dienst hoeven te worden genomen door de bedrijven waarvoor ze werken. De uitzendbureaus willen meewerken aan deze constructie op voorwaarde dat ze minder premies hoeven af te dragen. De langstudeerboete is een regelrechte bedreiging voor de topsport in Nederland. Dat zegt rector Jet Bussemaker van de Hogeschool Amsterdam. Vanaf komend studiejaar moeten studenten minstens 3000 euro extra betalen als ze meer dan een jaar vertraging oplopen. De schoolbestuurders vinden dat er een uitzonderingspositie moet komen voor sporters. Het weer eerst bewolkt en vanmiddag zon, maar ook enkele regen- of onweersbuien. Het wordt 24 tot 27 graden. Morgen weinig verandering, het wordt dan wel iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Den Bosch-Utrecht beknoopt het Oude Rijn 2 kilometer. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Van Arnhem naar Utrecht op de A12 tussen Maarn en Driebergen 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.